Het gaat om de al wat oudere treinen. Nou, dat is een trein eh, uit de jaren 80. dat is een type dubbeldekker waar we er nog maar een paar van hebben, 49. Eh, die trein is eh, in het jaar 2012, 2013 volledig vernieuwd en gemoderniseerd. Dus als reizigers erin zitten, zullen ze hem ervaren als een behoorlijk nieuwe trein. Maar hij redt al tientallen jaren door Nederland. Ja, alleen nu dus niet meer. NS zet voorlopig andere treinen in en gaat nog eens goed kijken waarom die oude dubbeldekker medewerkers ineens zo beginnen te trillen. Het kabinet werkt aan een nieuwe corona-routekaart. Op die kaart kan iedereen straks zien welke maatregelen er worden genomen als het beter of juist slechter gaat met het aantal coronagevallen. Nu is er ook al zo'n routekaart, maar die is alleen voor als het slechter gaat. En de nieuwe is ook bedoeld voor als het de juiste, uh, goede kant op gaat en regels versoepeld kunnen worden. China is klaar met het ophalen van stenen en gruis op de maan. Begin vorige week vertrok hun ruimtevaartuig naar de maan. En nu is het stofzuigen daar klaar. Het wordt voor het eerst sinds 1976 dat er weer maanstenen naar de aarde worden gebracht. En hoe kan je straks, als het weer mag, coronaproof feesten op anderhalve meter afstand? Twee meiden uit Alphen aan de Rijn hebben daar iets op bedacht. Een hele grote zwemband van 2 meter breed die je om kan doen... zodat je veilig naast elkaar kan hossen. En de band is ook nog eens van alle gemakken voorzien. Maar dit zijn dus de twee cuphouders. Hier zet je je drankje dus in. Zo veilig. Nou, als je, als je ziet blijft hij stabiel. Hij blijft gewoon recht. En hier heb je je voetbakje. En daar kan je dus je telefoon of je snack dergelijke in doen. Nou, dat klinkt ideaal, maar voor het zover is moeten de meiden eerst premier Rutte enthousiast krijgen... zodat ze goedkeuring krijgen voor hun party-zwemband. Waarom we contact willen met Rutte is omdat wij dit product willen laten goedkeuren. Dus we willen echt dat het dat eh, hiermee evenementen georganiseerd mogen worden. Omdat bedrijven die in de evenementensector zitten, die willen die goedkeuring ook, wat vrij logisch is. Het weer dan nog. Het is grijs, het regent regelmatig en het wordt een graad of 6 vanmiddag. Morgen ziet het er iets beter uit met af en toe zon en zo'n 7 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Erwin de Hart van de ANWB.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 NS haalt tientallen dubbeldekkertreinen van het spoor die gaan trillen als ze hoge snelheden bereiken. Het gaat om een type dat in de jaren 90 fungeerde als stoptrein, maar later werd verbouwd voor intercitydiensten. En de Duitse bondskanselier Merkel zegt dat Frankrijk met het overlijden van oud-president Giscard d'Estaing een staatsman heeft verloren en Duitsland een vriend.